Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In verschillende zijn deze nieuwjaarsnacht tientallen mensen gearresteerd... wegens vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties, in Rotterdam bijna 100... en in Utrecht en Den Haag waren het enkele tientallen. Nergens waren grote incidenten. Volgens burgemeester Van Aartsen van Den Haag was het de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. door vuurwerk is een man in een Helder hand kwijtgeraakt. In Hilversum raakten vier mensen gewond door een vuurwerkbom. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. Verder waren er twee dodelijke steekpartijen in Noord-Brabant. In Sint-Oederode viel één dode, wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. In de bos kwam een paar uur voor de jaarwisseling een vrouw van 52 om het leven. Haar man had haar en haar zus neergestoken. De zus raakte zwaar gewond en ook de dader ligt in het ziekenhuis. Twee opvallende diefstallen van de afgelopen week blijken inderdaad het werk te zijn van oudejaarsverenigingen. Zo zijn de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam gestolen door een oudejaarsvereniging uit Olderbekoop. Die heeft de diefstal op haar website geclaimd. De ringen hingen boven de ingang van het stadion. Een antieke geldpers die vorige week in Alkmaar werd ontvreemd blijkt ook in het bezit te zijn van een Friese oudejaarsvereniging. Het apparaat was net gerestaureerd. In beide gevallen werd meteen al vermoed dat het om een oudejaarsstunt ging. In Velzen woedt een grote brand in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer. Er is wel veel rookontwikkeling, daarom zijn twee straten met 30 tot 40 huizen ontruimd, net als een kinderboerderij naast het buurtcentrum. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand in Velzen is nog onduidelijk. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wat droger. Temperatuur 10 tot plaatselijk 14 graden. Nou, aan de kust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weer vrijwel overal regen. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. ZFM Jazz. of you. Come a rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. come rain or come shine. I guess when you met me now, it was a, just a, one of those things. don't you ever bet me now, now. Cause I'm gonna be true. Oh, if you let me. like no one loved me. Come rain or come shine. Happy together. Unhappy together far Son, happy together. Unhappy together. Charles was dat. En wel in 1961 met een groot orkest. Een prachtige opname die ik nog op een plaat had zitten. Een echte vinylplaat. Luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. En nog de beste wensen voor het komende jaar. CFM Het wordt verzorgd door een zestal mensen, namelijk Tom Hendricks, Peter de Boer, David Habig, Adem Spoor en Jeroen van Sluisdonk. En ik ben Fred Kroonsberg. En op tourbeurt zorgen wij voor de presentatie en de techniek. Maar laten we niet te veel praten. We gaan door met een heerlijk nummertje. En dat is een voet in de groot. One Foot in the Gutter. Clark Terry Vlugelhorn, Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bass, Philly Joe Jones op de drums. Het was een opname van 7 en 12 mei 1958. En de cd en de langspeelplaat heette In Orbit met prachtige nummers. Ik heb hier een leuk cd'tje van iemand gekregen die zei, wist je dat... Uh, van der Lubbe ook wel aardig jazz kan zingen. Nou, dat wist ik niet. En dat laten we u dan ook maar even horen met het nummer Chinatown. Waalse tijgers. Voor trompetten in de bak. Voor viool, veel viool. En voor de lucht van paardenkak. Ik stop mijn hoofd voor jou in Leeuwenbeek. Steek die hoepels in de fik. Ik zaag mezelf voor jou midden. Kijk die kamelen daar, dat ben ik. Ik zeg liever ja dan nee zeg beter adem Ik ben geen held in werkelijkheid, maar wel bij het idee. Ik zeg liever ja dan nee. Ik kom met onder paarden als een Russisch afgezand van ver voor de koude oorlog. Jou verzoeken om je hand, ik noem je Oog Olga Birzo. Gooi je lakens uit het raam, ik klim je toren vet naar boven. Onder het jubelen van jouw naam, ik zeg liever ja dan nee. Ik zeg beter A dan Ik ben geen held in werkelijkheid. Maar wel bij het idee. Ik zeg liever ja. van jou En daar kijk jij dan van op Als fading away Ik zei na time Ik zeg liever ja dan nee Ik zeg beter adem mee En het allerliefst ging ik met jou in zee Bij alles wat je deed liever ja dan nee. Ik zeg beter A dan B. Liever ja dan nee. Beter A to short files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro red. Uh -huh. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through you probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. bludgeon my futile tale lights is okay sunset sun sets This fierce in my dreams, sees in my guts He, he floods me with dread Soaked and soul, he swims in my Die. Me pumps And the man notice you With your Gucci back crew Can't tell who he's looking to Cause you all look the same Everyone knows your name And that's your whole claim to fame Never miss a night Cause you're Looking for a man, what you end up with one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning, you're back, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be don't like players That's what you said But you really wouldn't mind a millionaire All them big ballers Don't do nothing for ya But you love a rich man six foot two or taller You can't sit down right Cause your jeans are too tight And you're lucky it's late So you did Miami, cause you got that for free. But somehow you missed the plane. You did too much, e, met somebody, and spent the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see Don't be mad at me, cause you're pushing 30, and your old tricks no longer work. You should've known from the jump that you always get dumb, so dust off your fuck me pumps. Fuck me pumps, Amy Winehouse, en daarvoor Wake Up Alone en Stronger Than Me. Prachtig, deze cd's van haar. En we zullen het nog best wel een aantal keren gaan draaien. Heel iets anders nu. Het Oscar Peterson Trio met Z-Jam Blues. en zilver dat ik draag, dat hoeft echt niet van mij. Ik doe alles voor je wat je vraagt, en och kijk jij niet blij. Geef me het zout, schat. Geef me het zout. Wat doe ik fout, schat? Wat doe ik fout? Zeg het me dan wel, als je niet meer kom nooit meer in de kroeg. En ik loop met een voetje op, maar daar is niet genoeg. Geef me het zout, schat. Geef me het zout. maar ik voel het niet. Ik weet het niet met jou. Geef me het zout, zout. Geef me het zout. Wat doe ik fout, schat? Geef me het zout. Wat doe ik fout, schat? Geef me het zout. Wat? Ja, luisteraars, dat was een verzoeknummer, maar degene die dat vroeg wilde zijn naam niet genoemd hebben. We gaan heerlijk door met een eh, zangeres die ook nog op het Noordzee Jazz Festival heeft gestaan. Dan heb ik het over Liz Wright. En van haar cd Dreaming Wide Awake ga ik het derde nummer draaien. Hit the Ground. the ground, baby. Take your veil down. See your ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground, baby. Making Whoopie was dat Jerry Mulligan Quartet. Met daarin de onlangs overleden Amerikaanse trombonist en componist Bob Brookmeyer. Hij werd 81 jaar. En als puber verdiende hij al de kost als arrangeur. Hij was groots, hij had ook met Nederland en met Duitsland te maken. Want dan gaf hij toe af en toe les. En volgens mij heeft hij ook nog eh, een aantal keren samengewerkt met Erik Vloeimans en Angelo Verploegen. En dat zijn toch wel een aantal grote geworden dat was hem. Zangeres V. Klaassen, daar heeft hij ook nog mee gespeeld. En ik heb zelfs gezien dat in de Volkskrant er een overlijdensadvertentie eh, stond van een aantal mensen die eh, hem na aan het hart eh, waren. We gaan naar Lisette Alea. En zij zingt een heerlijk nummer in Love with Your Ghost. van CFN Jazz zit er alweer op. En u hoort trio Johnny Rosenberg. En vandaag gepresenteerd door Fred Kansberg. En blijf luisteren, want we komen direct toe na de klok weer bij u terug. fijne dagen en een voorstel.